Eh, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een Russische aanval op Oekraïne is vannacht een kind van twee gedood. Ook kwamen twee volwassenen om het leven. 17 mensen raakten gewond. De aanval was gericht op de stad Kharkiv. Vanavond praat president Zelensky in het Witte Huis met president Trump... over de toekomst van Oekraïne, samen met belangrijke Europese leiders. Het is Zelensky's eerste bezoek sinds de ruzie met Trump begin dit jaar. En Trump zal het nu anders gaan aanpakken, denkt correspondent Sjoerd nou ja, dat weet je natuurlijk nooit zeker. Maar zo slecht als het toen verliep, kan bijna niet. Uh, zal in elk geval misschien iets constructiever willen zijn dan toen. Zelensky denk ik ook misschien wel wat beter beslagen ten ijs. Trump legt wel weer veel druk op Zelensky. Maar ja, het zal licht helpen dat Zelensky zijn bodyguard, zou ik maar zeggen, heeft meegenomen. Dat er echt een redelijk verenigd Europees front aanschuift daar in het Witte Huis. Zelensky is al geland in Washington. Hackers dreigen om de gestolen gegevens uit het bevolkingsonderzoek alsnog openbaar te maken. Ze geven het laboratorium waar ze de gegevens hebben gestolen een deadline. De hackers zeggen meer geld te willen omdat het lab zich niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden. Mogelijk heeft het te maken met het inschakelen van de politie. In de Franse Alpen is een Nederlander door een ongeluk om het leven gekomen. De man van in de 60 was aan het delta vliegen. Dat is een sport met een zweefvliegtuig zonder motor. Hij deed mee aan een wedstrijd en raakte tijdens zijn vlucht in de problemen door een plotselinge windvlaag. Volgens de Franse hulpdiensten viel de man naar beneden. Zijn lichaam werd later gevonden in een veld. En de zomervakantie voor leerlingen in het zuiden zit er weer op en dus moet je weer naar school. Nou, kan zijn dat de kleuterklassen vanaf vandaag iets voller zitten. Volgens het AD krijgen scholen er gemiddeld anderhalf tot twee kleuters per klas meer bij dan normaal. Komt door een geboortegolf tijdens corona. Deze kinderen worden nu vier en gaan voor het eerst naar school. Tijdens de lockdown zaten veel mensen noodgedwongen thuis. Veel stellen hadden meer tijd voor elkaar en dat leidde in sommige gevallen dus tot meer kinderen. Het aantal basisscholieren stijgt daardoor voor het eerst in jaren weer. Voor scholen is het een lastig verhaal, want er zijn al te weinig leraren. Heb ik het weer voor je. In de ochtend kan het nog bewolkt zijn in het zuidwesten. Voor de rest ziet het er weer goed uit vandaag. Lekker veel zon en het wordt 23 tot 27 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 President Trump zegt dat Zelensky alle kaarten in handen heeft. De criminelen die veel medische gegevens hebben gestolen van een laboratorium... dreigen die alsnog te publiceren, dat zegt de hackersgroep Nova op het dark web... Het lab zou afspraken hebben geschonden. En in Almere is gisteravond voor de derde keer op dezelfde dag brand uitgebroken in een leegstaand bedrijfspand. Of het brandstichting was, dat moet de politie nog uitzoeken. Niemand raakte gewond. Het weer vanochtend begint in het westen bewolkt, in het noordoosten met mistbanken.